ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de ministerraad wordt op dit moment gepraat over mogelijke nieuwe maatregelen tegen Israël. Buitenlandminister Veldkamp wil die gaan invoeren. Ik kijk naar de situatie eh, daar, in, eh, in de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever. Uh, eh, in de loop van deze week zijn daar zeer ernstige ontwikkelingen geweest. de aanval op Gazastad en ondertussen de hongersnood in de Gazastrook. echt een vreselijke situatie, vreselijke humanitaire situatie. ik vind dat er iets, iets moet gebeuren. Ja, dan denk je misschien, hij gaat er toch over. Dus hij kan dan toch ook gewoon die maatregelen nemen. Nou, maar hij heeft ook de steun van de rest van het kabinet nodig. En daar overlegt hij nu dus mee. Daarna moet minister Veldkamp naar de Tweede Kamer voor de rest van het Gaza-debat. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat onderzoek doen naar het laboratorium... waar gegevens van honderdduizenden vrouwen zijn gestolen. Er wordt onderzocht of het laboratorium in Rijswijk de informatiebeveiliging wel op orde had. Vanwege de risico's die zichtbaar werden door deze hek... gaat de inspectie ook breder kijken naar de beveiliging bij andere labs. Het leger van Niger zegt dat ze de leider van terreurgroep Boko Haram hebben gedood. Die groep pleegt al jaren bloedige aanslagen in verschillende Afrikaanse landen. En ook ontvoeren ze vaak grote groepen meisjes op scholen. Boko Haram wil een eigen islamitisch kalifaat stichten. En door al het geweld zijn tot nu toe minstens 40.000 mensen om het leven gekomen. En buschauffeurs in Twente mogen op busstations niet meer achteruit rijden. Het is een maatregel van vervoerder Arriva om het aantal ongelukken te verminderen. Er komen soms gevaarlijke situaties voor, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Stel je moet nog snel de bus of de trein halen... dat je snel achter die bus langs fietst om daarmee je bus of trein te kunnen halen. Arriva zegt ja, dat soort gevaarlijke capriolen zien we wel eens... Eh, waar veel bussen staan eh, en, daarmee is ook het risico op materiële schades hoog. Ben je natuurlijk benieuwd, is er nou echt veel meer materiële schade... maar de woordvoerder zei over over aantallen ongelukken of schadebedragen uh, worden nooit uitspraken gedaan. Ja, de buschauffeurs zeggen dat het komt doordat veel bussen nu elektrisch zijn. Want die dingen zijn zo stil dat mensen die achter de bus lopen of fietsen niet horen dat zij achteruit rijden. Heb ik nog wat weer voor je? Ja, het is van alles wat vandaag. Wolken, tussendoor ook wat zon en kans op een licht buitje. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al behoorlijk druk op de weg. De meeste files hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Wat wel opvalt is de A7 Heerenveen richting Hoorn... voor Den Hoever 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Knoopend Velsen een kwartier vertraging. En de A10 aan de zuidkant van Amsterdam tussen Amsterdam-West en Durgedam.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 she turns me on with a special concern. Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a 20, She's bittersweet and a taco treat. She's strange. And I like it. She's strange. Just the way she is. Strange. Walking down the avenue. the kind of person everybody knows. She reeks distinction from head to toe.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 De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een onderzoek begonnen naar het gehackte laboratorium in Rijswijk. Daar zijn de gegevens van 485.000 vrouwen gestolen... die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De inspectie bekijkt of de informatiebeveiliging op orde was. Verpakkingsfabrikant Paardenkoper is failliet. Eerder deze week vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Paardenkoper maakte verpakkingen voor de industrie, horeca en kantoren. Er werken ongeveer 700 mensen. Het weer bewolkt en soms valt wat regen. Het is maximaal 19 graden.